Start. Kees Groot met het NOS-journaal. De man van 86 die in Naarden met zijn scootmobiel door een raam van een verzorgingstehuis is gereden, is overleden. De man viel een paar meter naar beneden en belandde op straat. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Een paar meter achter het raam zit de lift en misschien wilde de man die in of uitgaan en ging de scootmobiel juist de andere kant op. In Duitsland is een Bosnische Serviër gearresteerd... die wordt verdacht van oorlogsmisdaden... tijdens de burgeroorlog in het voormalig Joegoslavië. Milorad Obradovic zou in 1992 drie mensen hebben doodgeschoten... en mee hebben gewerkt aan de arrestatie van ongeveer 120 moslims... die later ook werden vermoord. Bosnië had een arrestatiebevel tegen Obradovic uitgevaardigd. De openbaar aanklager in Duitsland zegt dat het de bedoeling is hem uit te leveren. Tijdens de oorlog in Bosnië zijn tussen 1992 en 1995 meer dan 100.000 mensen gedood en vele honderdduizenden verdreven. Het aantal schademeldingen na de aardbeving van gisteren in Groningen is verder opgelopen naar 939. 26 bewoners geven aan dat ze dusdanige schade hebben dat ze zich onveilig voelen in hun eigen huis. Ze krijgen op korte termijn bezoek om te zien of er sprake is van acuut instortingsgevaar. Inmiddels is bij twee landbouwschuren vastgesteld dat ze zoveel schade hebben dat ze niet mogen worden gebruikt. De beving van gisteren had een kracht van 3,4 en was daarmee een van de zwaarste in Noord-Nederland als gevolg van de gaswinning. De AEX-index is op het hoogste niveau gesloten sinds de zomer van 2001. De index eindigde op ruim 563 punten. Ook op andere beurzen in Europa toonden beleggers zich optimistisch, onder meer vanwege cijfers over de Duitse economie die beter waren dan verwacht. Het weer in het oosten kan er vanavond wat regen vallen. Komende nacht liggen de minima tussen 1 en 5 graden. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Smiddags is het rond de 8 graden. Donderdag en vrijdag blijft het grijs, maar wel op de meeste plaatsen droog.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 Er staat daar 7 kilometer. De vertraging is anderhalf uur na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar tussen Aalsmeer en Knap het Bolderplein een half uur vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Daar zijn ook twee rijstroken dicht. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam tussen Delft en Overschie een half uur tijdverlies door een ongeluk. Op de A A16 eh, Rotterdam-Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk is de vertraging zelfs drie kwartier door een aanrijding. Daar is ook nog een rijstrook dicht. Ook drie kwartier oponthoud ook bij Rotterdam, maar dan op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Rotterdam-Krooswijk. Ook daar is nog een rijstrook dicht. En een andere file die veel vertraging oplevert is die op de N210 van Schoonhoven naar Rotterdam voor de aansluiting met de A16.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 En